Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Afspraken tussen de voedingsindustrie en de Nederlandse overheid... om minder zout en suiker te gebruiken... hebben maar beperkt effect gehad. Volgens het RIVM zijn er kleine stappen gezet... en consumeren Nederlanders nog altijd te veel zout en te veel suiker. Sinds de afspraken zijn gemaakt in 2014 krijgen volwassenen gemiddeld per dag 0,5 gram minder zout binnen. Een snufje haalt dus het RIVM. Het gaat vooral om brood, vlees, kaas en soepproducten. Bij suiker gaat het om 7,5 gram minder per dag. Dat zijn twee suikerklontjes. Zo werd er minder suiker gestopt in frisdranken en melkproducten. De VS gaan geen sancties invoeren tegen het bedrijf achter Nord Stream 2... de gaspijplijn die van Rusland onder water naar Duitsland loopt. De Amerikanen zijn tegen het project... maar volgens minister van Buitenlandse Zaken Blinken... zijn sancties niet in het belang van de VS... vanwege de goede betrekkingen met Duitsland en andere Europese landen. Washington vindt dat Duitsland en de EU zich met Russisch gas... te veel afhankelijk maken van president Poetin. De aanleg van Nord Stream 2, een pijplijn van meer dan 1200 kilometer, wordt waarschijnlijk eind dit jaar voltooid. Over twee weken komt het kabinet met een plan voor PCR-testen voor vakantiegangers. De beslissing of zo'n test gratis wordt is nog niet genomen... zei demissionair premier Rutte in de Tweede Kamer. Er lijkt een Kamermeerderheid te zijn die de PCR-test voor reizigers gratis wil maken. Partijen als D66 en GroenLinks vinden het niet eerlijk als bijvoorbeeld nog niet gevaccineerde jongeren extra kosten moeten maken voor een buitenlandse vakantie. En dan voetbal. De finale van de play-offs om Europees voetbal gaat zaterdag tussen Feyenoord en FC Utrecht. Feyenoord versloeg gisteravond in de halve finale stadsgenoot Sparta met 2-0. Utrecht won thuis in de andere halve finale met 1-0 van FC Groningen.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 knows I've got to be. The meaning of my life is she. While walking down this empty road The sound of the birds Flying above me is the only thing I hear While walking down this empty road to you.